4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Een vleesverwerker uit de Amerikaanse staat Iowa moet 240 miljoen dollar betalen aan een groep ex-werknemers. Een jury oordeelde dat het bedrijf de 32 mannen jarenlang heeft uitgebuit en misbruikt. De arbeiders hadden een geestelijke beperking. Ze moesten bij het bedrijf de ingewanden van geslachte dieren verwijderen. Daarmee verdienden de mannen 65 dollar per maand. Dat is 41 cent per uur. Volgens de jury werden ze door leidinggevende geslagen en uitgescholden. En ook mochten ze niet naar de wc. De vleesverwerker is inmiddels failliet. Het is daarom niet duidelijk of de schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar voor elke werknemer kan worden uitgekeerd. PvdA-Eerste Kamerlid Ruud Kolen is tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Kolen wil nog niet zeggen of hij tegen de wet zal stemmen als die in de Eerste Kamer komt. Hij wil eerst zien wat er precies in de wet staat. Op het partijcongres sprak een grote meerderheid zich afgelopen weekend uit tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Partijleider Samsom zei toen dat hij de motie hierover niet zal uitvoeren. Volgens Kolen ging Samson met zijn afwijzing tekort door de bocht. In de Verenigde Staten heeft de man gratis in het ziekenhuis gelegen... omdat hij deed of hij een bandlid was van Pink Floyd. De man zei dat hij David Gilmore was, de gitarist van de Britse band... en dat hij geen zorgverzekering had. Hij liet zich voor minstens een ton behandelen, zegt een lokale krant. Een arts kreeg achteraf argwaan omdat zijn accent niet erg Engels klonk. Toen de man terugkwam voor een nabehandeling werd de politie erbij gehaald... en gaf de man toe dat hij een Amerikaan is. Hij is aangehouden op verdenking van zwendel. Het weer op veel plaatsen valt wat lichte regen. In het noordwesten en noorden blijft het droog.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 een hit uit 1968. The Move, onder leiding van Roy Woody, die ook zong met de Fire Brigade. Goedemorgen allemaal, welkom. Er is een nacht anders bij de Vader op Radio 1... waar je muziek hoort die je doorgaans niet bij andere zenders hoort. Albumtracks, vergeten gouden ouwe en eigen opnamen. En ik heb aandacht voor een aantal artiesten die binnenkort naar Nederland komen voor optreden. Zoals bijvoorbeeld uh, Anne Anne die in België bekend is eh, als zangeres, singer-songwriter en zichzelf begeleidend aan de piano. Die heeft de afgelopen avond opgetreden in Tilburg in 013. En ze zal ehm, morgenavond in Amersfoort een optreden geven. Dan zingt ze in het eh, Engels, maar ik laat je hier Anne-Pierre horen. Lovin in het Vlaams. Van deze dingen is mijn doverdrank gemaakt. Ik reed de stad in, in mijn zilveren Cadillac. Een man op zoek naar avonturen onderdak zag mijn Cadillac en zei met zachte dwang. Ga met me mee en geef je van ken het ook als eh, Summer Wine en dan gezongen door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Maar ik laat je hier de versie horen zoals die werd gezongen door Ampiale en Guido Belcanto. En die Ampiale die zal vanavond een optreden geven in Theater Filmcafé De Lieve Vrouw in Amersfoort. En dan zal ze denk ik voornamelijk Engelstalige liedjes zingen en zichzelf begeleiden aan de piano. In deze nacht ging het anders aandacht voor het oeuvre van uh, Willie Nelson. Niet alles gaan we van hem draaien, eh, draaien want er zou ook wel eh, drie nachten nodig hebben. Maar ik laat je zo af en toe iets horen uit een van de afgelopen decennia. En ook aandacht voor een aantal platen die te maken hebben met werk. En bijzonder werk in de nacht. Je hoort al Fire Brigade over de brandweer uitgezonden, of, gebracht door de Move. Hier is een Heel bekend nummer, wat gaat over eh, werk. Fischer Fisher Z, John Watson. Een tijdje geleden toen trad hij met zijn bands nog op in de boerderij in Zoetermeer... maar hij blijft nog een aantal optredens doen de komende maanden trekt zo'n beetje door Europa heen. Hij zal 22 mei te zien zijn in, de, in het theater De Vieze Gasten. Ja, zo heet dat, theater De Vieze Gasten in eh, Gent, Vlaanderen. En 26 september dan zal John Watts met zijn band optreden in de Kleine Comedie. En dat is dan weer in Amsterdam. Tom O'Dell, dat is toch wel heel bijzonder zo als die man carrière maakt op dit moment. Hij heeft eh, een paar nummers die eh, bekend zijn. Uh, Can't Pretend en Hold Me. En dan is er ook nog uh, Another Love. Maar er moet nog een album van hem verschijnen. En dat gaat dan 24 juni gebeuren. De LP heeft als titel Long Way Down. En een week voordat de LP gaat verschijnen... treedt hij zomaar op op Pinkpop. Ja, zo snel kan het gaan met een carrière. Tam Odell, daar heb ik het over. 2 april jongsleden, toen was hij te gast bij de Zuiderburen, de VRT, de collega's van Studio Brussel.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 My hand's been broken one too many times. I use my voice, I'll be so damn rude. Was they always win? Studiosessie van singer-songwriter, pianist, zanger Tom O'Dell. Dus te zien en te horen op Pinkpop. En deze opname die ik uh, eh, je net heb laten horen, die werd gemaakt in eh, Brussel. 2 april jongsleden bij de collega's van eh, Studio Brussel. Dit wordt Richard Thompson. Ook hij gaat binnenkort naar Nederland komen voor een optreden in Paradiso. 21 juli. Richard Thompson hoor je hier met Here Comes Geordie. reflection. Oh now Geordie, sing us all a song. Oh Geordie, where's your mother tongue? That don't sound like to me. Oh Geordie, are you from Jamaica? jaar geleden de CD Dream Attic. En daarvan liet ik je luisteren naar het nummer Here Comes Jordi. En wat ik al zei, 21 juli dan zal hij optreden in Paradiso. Richard Thompson. En van de folk naar de country. Dat is mijn kleine stap. Het kan allemaal hier in de nacht, denk anders. Dit wordt de 80-jarige Willie Nelson. Forgiving you was easy. forgiving forgetting seems to take the longest time. I just keep thinking, and your memory is forever on my mind. You know I'll always love you, and I can't forget the days when you were mine. Forgiving you is easy, but forgetting take the longest time. A bitter fruit of anger growing from the seeds of jealousy. Oh, what a heartache. But I forgive the things you said to me. Giving you is easy, but forgetting seems to take the longest time. so quickly as once again fate steals a young man's dream of all the golden years and growing old together, you and me. You asked me to forgive you, you said there was another on your mind, and forgiving you is easy but forgetting seems to take the longest time. Forgiving 1985 komt dit en het is alleen een eh, singeltje geweest. Forgiving You Was Easy 1985. Die hoorde de stem van Willie Nelson. De volgende man die had ook gepland naar Nederland te komen. Dat zou de 29e juni allemaal plaatsvinden. Het is jammer dat het niet doorgaat, want hij heeft een prima LP gemaakt. Waar ik een tijdje geleden iets van heb gedraaid. Till Your River Runs Dry. Hij heeft last van eh, zware rugklachten. Nou, dan ga ik nog maar iets van dat album draaien. Eric Burden. Daar heb ik het over. Zware rugklachten. <laughs> dus hij moet het rustig aan doen. Hier is hij met zijn animals. En Devil and Jesus. The devil and Jesus. The devil They fight with each other, but I pay the toll. For years they've been fighting for a piece of my mind. Which one will win and leave the other behind? The devil in Jesus. The devil in to agree. Each one in my heart has planted a seed. But I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in you. feed. you what to do. The devil or Jesus that you keep confined. There's always a danger of losing your mind. The devil and Jesus. LP van Eric Burden en The Animals Still Your River Runs Dry, Devil and Jesus. En eh, de man, Eric Burden, die wordt eh, over een week, 11 mei zal dat zijn, 72 jaar. Maar zijn stem die klinkt nog net als uh, eh, uit de periode van The House of the Rising Sun... als je dat soort terug hoort. En dat is dan weer een plaat uit de jaren 60, bijna van 50 jaar geleden. <laughs> Zo oud is dat dan alweer. Eric Burden dus. Hij komt niet eh, naar Europa toe om te toeren... omdat hij daar zijn rug heeft. Zo dadelijk het leukste uit Spekers met Koppen. De columns van Hans Lebbes en Wim Daniels... en het optreden van Postman. Maar eerst de Bobby Fuller voor. I rocks in the hot sun. I Fred Teven zijn. Ik bedoel, je zal toch op een ochtend wakker worden, lekker gedroomd. De lente waait door het halve open raam naar binnen... en je hoort buiten de koolmeesjes kwetteren. Je schuift de gordijnen open, knippert met je ogen... en een staalblauwe hemel schreeuwt het leven zelf uit. Je hebt er zin in. Lekker kopje koffie uit het espressoapparaat. Je leest je krantje, neemt een beetje sinaasappelsap... vers geperst en een beschuitje. Je voelt je goed. Je hebt energie. Het leven is verrukkelijk. En je weet niet waarom, maar je voelt je verliefd. Niet op iemand, maar op alles. Op daarbuiten, op er zijn, op mensen. God, wat is een feest om geen zorgen te hebben. Een vreemd soort energie tintelt door je lichaam. En die staalblauwe lucht, zo sprankelend mooi. Je loopt naar de badkamer, je neemt een douche, je poets je tanden... en je voelt je zo schoon als een pasgeboren lammetje... dan dartelt door de zorgeloze weide. Je loopt langs de spiegel en je verstart. Kut, oh shit, helemaal vergeten. Ik ben Fred Teven. en daar gaat je gevoel. Het is weg. Je bent die man die alles oplost met hardheid. Je bent die man die zelfmoord van een Russische asielzoeker door zijn hoofd heeft spoken. Ergens achter in je hersenpan weet je dat het gevolg is van de manier waarop je alles onmenselijk hard en gevoelens hebt gemaakt. Een vinkje. Ik hoor het hem nog zeggen. Er was een vinkje verkeerd gezet. Ik hoop dat ze bij Fred Teven ook een keer een vinkje verkeerd zetten. Dat hij in het ziekenhuis ligt, niks ernstigs hoor. Ik hou van alle mensen, zelfs Fred maar van sommigen iets meer en van anderen iets minder. Maar dat hij in het ziekenhuis ligt voor een blinde darm of zo... of een rare uitslag op zijn borst in de vorm van een hakenkruis. Toevallig, maar lastig. En dat ze een vinkje verkeerd zetten en dat hij dan wakker wordt met twee Tieten Cup D. dat ze hem dan op de afdeling Barbie noemen je zomaar maar Teven zijn. Dat je een verhaal in de krant leest over een vrouw uit de Filipijnen... die hier voor 6 euro per uur schoonmaakt. Illegaal. En dat je denkt, die gaan we zo hard mogelijk aanpakken. Niet omdat je iets tegen haar hebt. Hardwerkende vrouwen die iets van hun leven willen maken. Maar om andere illegale te ontmoedigen. Dus om mensen die misschien naar Nederland zouden willen komen te waarschuwen... ga je lieve, hardwerkende mensen die iets bijdragen aan onze samenleving... het leven stuk maken. De maffia pakt ook altijd de dierbaren van iemand die ze onder druk willen zetten. Maar ja... Je bent wel Fred Teven. En je stelt een quotum van 4800, minimaal 4800 mensen die illegaal zijn... ga je elk jaar opsluiten. En dan, Fred, worden ze dan opeens legaal? Of hou je ze gewoon opgesloten? Hoe werkt dat? Iemand is illegaal, geen paspoort en dan in de gevangenis. Wachten. Waarop? Dan kan, je, dan kan je ze tot die tijd beter als straf voor een hongerloon... de huizen van rijke mensen laten schoonmaken. Oh nee, dat gebeurt al. Het gaat erom dat ze het naar hebben en dat alle illegalen van de wereld weten dat Nederland naar is. Voor de, van de christenen hoor je ook niks. Terwijl je toch zou denken als je ook maar één zin uit de Bijbel serieus neemt... dat je deze mensen wil helpen. Maar voor christenen die in de politiek zijn geldt iets anders. Voor christenen in de politiek is de Bijbel ja, een kookboek. Mooie plaatjes, goede recepten. Maar als ze zelf gaan koken mislukt het altijd. De politiek is verschrikkelijk. Je zou maar Partij van de Arbeid zijn. Dat je weet dat je illegale als mensen wil behandelen, dat voel je. Maar omdat je in de politiek zit, moet je deals sluiten. En dan dingen doen tegen mensen, mensen die je nooit zou doen... als je niet in de politiek zou zitten. Lekker baantje, politiek. Je zal maar Fred Teven zijn. Het is twee uur s'nachts. En je zult jezelf naar je slaapkamer, gaat vermoeid en bezorgd op je bed liggen. Na lang woelen, je kan je lekkere kant niet vinden, val je toch nog in een onrustige slaap. De volgende morgen word je wakker, je voelt je heerlijk. Je hebt een gezonde ochtenderectie die langzaam wegzakt. Je hoort door het open raam de regen in de plassen vallen, het ruikt naar grond. De buurman heeft het gras gemaakt, je snoest nog twee rondjes van negen minuten... en loopt rustig naar je expressoapparaat. Je maalt de bonen, je hoort de koffie in het voorverwarmde kopje vallen. De geur, je krantje, je beschuitje. Oh, kijk, het wordt al droog. Zo lekker een stukje hard hardlopen, je voelt je sterk. Je hebt er zin in, in weer een dag. En dan loop je per, per ongeluk langs een spiegel. Kut, kut, kut. Ik ben Fred Teven. Wake 'em up, tell them to live yours, wake them up. Said go out and get yours. Pulling up in that Volvo's that 2.0. Still ride around with that car goes that 2.0. As long as you know the name, can get my newborn's clothes. As long as you know from where it came, can get my newborn's clothes. Listen, if you gone broke, if you gone make it. some believers, some doubters, some doubt if you gone hate. Remind them I've been in pain. Remind them I ain't switch lanes. Remind them I just do me not believe Tommy about to get paid. Just freaking good it out of nowhere. Just learn something from me. Invest in my own future. I've learned to burn something on it. Learn to turn around and I don't wanna hit that same old twice. Cause at the snap of a finger, back to that same old life. All I wanna do is wake up. George, been climbing out of my pitfalls. Been around for so many years, got love to give, 'cause I'm a live for. Don't know the better, won't get no better. Birds of a flock, we stick together. I need some money might help me out. Since I got kids, been rich forever. Since I got God, been rich forever. You don't know me or don't know me well. Got numb in the brain, leaking the knee back on my feet. Got a beat and a story to tell. Tell. Tell. All I wanna do is wake up. jaar krijgt Nederland weer een koning. We zijn klaar voor de troonwissel. Dam krijgt poetsbeurt. Het monument wordt grondig gereinigd. Alle veiligheidsmaatregelen genomen. Waar het echt om gaat is natuurlijk de prins. De prins die koning wordt. We hebben de lijnen opengezet voor iedereen die onze kerstverse koning een hart onder de riem wil proppen. Wie heb ik aan de lijn? Hey, hallo. Je spreekt met John Eubank. Eh, daar spreek je mee. John Eubank. Leuk dat je belt. Ja, ik dacht ik hier eventjes op de bezoek van Dolf Jansen voor de koninklijke paar. Uh, John, wat is dat voor een raar Amerikaans accent? Oh, ja, had ik niet verteld. Ik woon sinds kort in Amerika. Ja, ik ben erheen verhuisd, weet je. Eh, omdat ik, ja, moet ik goed nadenken of ik het zo goed zeg. Eh, de scheidtyfus heb op jullie kutlandje? Kutlandje, is dat één woord? Is dat het correcte Nederlands? Dat is één woord, John, dankjewel. Met wie heb ik het genoegen? Met Jor Flemmix. Nou, daar gaan we echt niet aan beginnen. Volgende beller. Met Frans, Frans Bouwer. hey, Frans, hoe is het, jongen? Ja, goed, goed, goed. Ik, ik heb een nieuw koningslied geschreven. Ah, oké, Frans, kom erop met het eerste couplet. Ja, ja, moet moet ik even eh, uitleggen? Ik heb, ik heb namelijk eh, de, drie, drie koningen eh, heb ik als uitgangspunt genomen. Mhm. Maar ik heb van, van de drie koningen heb ik drie vingers in, in de lucht gemaakt. En van, van de nieuwe hoed stampot eten. En van mijn oude is versleten heb ik gemaakt. Ik hou je veilig. Oké, nou laat maar horen. Drie vingers in de lucht, drie vingers in de lucht. Geef mij een stampot eten. Ik hou je veilig, ik hou je veilig. Drie vingers in de lucht, drie vingers in de lucht. Oké, ik ben er niet kapot van. Ik, ik, ik ook niet. Houdoe. <laughs> Houdoe Frans, met wie heb ik het genoegen? Eh, met, Hans Kleister van het Republikeins Genootschap. Ah, dat is leuk. Een republikein. Wat ik me altijd afvraag, hè. 70% van Nederland is tegen de monarchie. Waarom hebben jullie dan zo weinig leden? Eh, geen flauw idee. wat ik wel altijd terugkrijg is dat ik een slechte adem heb. Oké, volgende. Ja, het is Roderick. Roderick, dag. Ja, ik ken Willem-Alexander al heel lang. Uh, samen gestudeerd. Uh, samen bij Minerva gezeten. En toen zei hij al, ik word later koning. Maar ik dacht, het is gewoon de plata, weet je wel. Die gaat gewoon lekker weer Procter Gamble werken of zo. Maar hij is gewoon echt koning geworden. Dat vind ik echt magnifiek. Oké, okay, Roderick, wie heb ik aan de lijn? Met, met, met, met Geert Joling. Hi Geert. Je mag het zeggen hoor. Ik wil eh, Willem-Alexander en Maxima een hele mooie dag wensen. Een hele mooie jaren op de troon. Oké. En ik wil hem ook nog even bedanken voor het lintje dat ik heb gekregen. Dankjewel Willem, ik ben er ontzettend blij mee. Dankjewel Gerard. Ik hoop dat ik er volgend jaar weer een krijg. Eh, waarom? Voor in mijn andere tepel. <laughs> Oké. Met wie? Met Amalia. Nou, dat is leuk. Hallo Amalia, je vader wordt koning. Ja, en ik word later koningin, maar dan ben jij al lang al dood. <laughs> Hallo, ik spreek toch met de Amalia? Ja, ik, Amalia, ik stond deze week op de cover van de Nieuwe Revue. Boring. hey, ehm, Alexia, pas die joint eens door. Oh, ik moet hangen, want ik moet een nieuwe draaien. Alexia kan er niet draaien. Oké, dankjewel hoogheid. Laatste beller. Hoi, met Hans. Ik ga vanmiddag met een hoge drukreiniger aan de gang. Want dat moet er natuurlijk wel allemaal een beetje netjes uitzien. Je gaat het monument op de Dam eh, spuiten? Nee, het gebit van Willem. Dank u wel. Tot ziens. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. don't boast. No heaven don't boast. The jewel, the pretty jewel I just pawned. Every cloud has a silver lining. with the love you gave. I felt like royalty. But now you're face to face, face to face with one ex member. Ik bied mijn nederige excuses aan voor mijn rol in zaken de ophef die over het Koningslied is ontstaan. Als ik nu wist dat de dag die ik wist dat zou komen nog eens zou komen... en ik zou weten, met de kennis van nu, dat die dag die ik wist dat zou komen... zou komen zoals hij kwam, dan zou ik me zeker, zeker gezien de huidige stand aan de kop van de eredivisie... wel drie keer bedenken voordat ik de haan zou laten kraaien. Afgelopen woensdag meldde de inspectie van het onderwijs dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland middelmatig is. Dat schreef ze in het rapport De Staat van het Onderwijs. Ons onderwijs is zelfs middelmatiger dan het zeer middelmatige Bulgaarse onderwijs... waardoor het ook niet vreemd is dat de Bulgaren ons te slim af zijn. het roer moet om, vindt de inspectie. Daarom stelde ik deze week voor om in het onderwijs een stampot-alfabet in te voeren. De A van koeienmelken. De B van Madurodam. De C van deunerkebab. En de D van koekhappen. Maar daarmee wilde ik niet de spot drijven met de W van stampot uit het Koningslied. De volledige liedregel luidt de W van wakker, komma, stampot eten. Door die komma staat er inderdaad dat stampot eten met een W begint. Maar die komma schijnt er per ongeluk in te zijn gekomen... doordat iemand een verkeerde afslag nam bij de A11. Jawel, de A11. Waardoor er eigenlijk staat, en dat is een stuk logischer, wakker stampot eten. Waarmee je dan een mooie tegenstelling creëert met slapend stampot eten. Dirigent Paul de Leeuw droeg gisteren overigens nog een andere interpretatiemogelijkheid aan... door te stellen dat stampot eten in het lied gezien moet worden als een associatie bij wakker. Dat kan natuurlijk ook, want jazeker, noem het woord wakker... en een groot deel van de Nederlanders denkt onmiddellijk aan stampot eten. Ten noorden van de rivieren aan andijvie-stampot eten. Ten zuiden aan wortelstampot en in de overzeese gebiedsdelen aan boerenkoolstampot. Maar mijn voorstel voor het bedenken van het stampotalfabet was serieus bedoeld. Want, landgenoten, het roer moet echt om. Gisteren werd bekend dat zo'n 35% van Amerikaanse vrouwen meer dan 20 schoenen heeft. Zelf heb ik vier paar schoenen, waarvan drie paar met veters. Ik heb thuis dozen vol met schoenveters in allerlei kleuren en maten. Ze zaten in de erfenis van mijn moeder die ze vroeger op grote schaal heeft ingekocht bij marskramers. Die kwamen altijd op dezelfde dag langs de deur op de derde woensdag van de maand. En als die woensdag, die mijn moeder wist dat zou komen, kwam... dan ging het gesprek de dag voor die woensdag dat mijn moeder wist dat zou komen... en die was stevig als een dinsdag... Al over schoenveters. Hoeveel er weer nodig waren, vooral met het oog op de toekomst. Waarbij ze en passant ook altijd besloten wat extra kartonstroken met onderbroeken elastiek in te slaan. Die bij de verdeling van de erfenis naar één van mijn broers zijn gegaan. Ik haal dit alles aan om duidelijk te maken dat ik er geen belang bij heb... me negatief uit te laten over het Koningslied. Mijn moeder was namelijk een grote fan van het Koningshuis... want behalve dozen vol met schoenveters had ze ook dozen vol met knipsels over het Koningshuis. Zelfs prins Bernhard knipte ze uit. Ik verwerp dan ook de grap die maandag bnr technicus Albert Verlinde heeft gemaakt... Want Verlinde zou iemand hebben laten zeggen dat het Koningslied ons onderscheidt. Waarbij de klemtoon met opzet zo onduidelijk zou zijn gelegd... dat je ook kon verstaan dat het Koningslied ons onderscheidt. Ikzelf wil geen enkel nest bevuilen. Ik vind het een bijzonder lied. Misschien vond ik het aanvankelijk niet koningswaardig... maar intussen vind ik het meer dan bijzonder. Als ik de kans krijg, zing ik het aanstaande dinsdag op de dag die ik wist dat zou komen... met de borst vooruit mee. Althans, voor zover mijn talenkennis toereikend is. En nogmaals, mijn excuses aan het hele volk. Waar ook ter wereld, te land, ter zee en in de lucht... voor de ophef en mijn aandeel erin. Ik zou zeggen, fiets hem erin en hou je veilig. Led Zeppelin in 1971 en de Immigrant Song. En daarvoor hoorde je het leukste uit met Koppen. De column van Wim Daniels. Er was het cabaret met onder andere Dolph Jansen. En ook het optreden van de Postman. Die heb je misschien ook nog afgelopen avond in De Wereld Draait doorgezien. De Postman hoorde je in ieder geval hier met Break 'em Up. En de column van Hans Lebbes die begon dit leukste uit Spijkers met Koppen. En aanstaande zaterdag dan is er natuurlijk weer op Radio 2 tussen 12 en 2 een nieuwe aflevering van het uh, eh, Vara programma met daarin een optreden van Ruben Heijn. Van countryzangers heb je een beeld dat het doorgaans blanke mannen zijn met een uh, cowboyhoed op. Maar dit is een donkere jongen. <laughs> Die in country. Wagon Wheel, dat is de titel van het nummer dat hij brengt. Hier is die Darius Rucker. Heading down south to the land of the pines. I'm thumbing my way in North Carolina. Staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours. Picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for rally I can see my baby tonight. string band. My baby plays the guitar. I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my mind. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I got I got a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die de Verenigde Staten, nieuwe cowboymuziek. Country muziek, je hoorde Darius Rucker en the eh, Wagon Wheel. De titel van de hit die op dit moment heeft in de Verenigde Staten. Want die staat ermee in de Billboard Top 100. Tim Knol. Tot aan het nieuws. in his fantasy world. Yes, he's got dreams, he's hanging on to them. Bless the day when I